1 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het is een terminal ontruimd. Duitse politie besloot het gebouw te ontruimen nadat iemand in de terminal was gekomen... voordat de veiligheidscontrole van die persoon was afgerond. Het gaat om Terminal 1, waar onder meer de gates zijn van de Duitse maatschappij Lufthansa. Turkije heeft informatie gevraagd over Turkse gevangenen die in Nederland in de cel zitten. De dienst justitiële instellingen bevestigt een bericht daarover in de krant De Limburger. Gevangenissen in Roermond, Sittard en Evertsoort kregen een brief van het Turkse consulaat in Rotterdam met een verzoek om informatie. Die brief kwam begin deze maand binnen, twee weken na de mislukte staatsgreep in Turkije. Justitie wil Turkije niets over de gevangenen vertellen, omdat dat in strijd is met de Nederlandse privacywetgeving. Het landelijk register met WOZ-beschikkingen is niet op tijd klaar, meldt NRC Handelsblad. lukt ruim de helft van de gemeenten niet om hun gegevens aan het register te koppelen. Op 1 oktober zou het systeem met gegevens van alle 390 gemeenten beschikbaar moeten zijn. Door ICT-problemen lukt dat niet. Het WOZ-register moet burgers meer inzicht geven in de waarde van woningen in hun omgeving. De verwachting is dat het systeem pas begin volgend jaar klaar is. In Praag is de turnlegende Vera Saslavska overleden. Ze won zeven keer Olympisch goud, driemaal in Tokio in 1964 en vier keer in Mexico-stad in 68. Ze is daarmee nog altijd de meest succesvolle Olympische atlete in de geschiedenis. Verder was ze in het bezit van 15 wereld- en Europese titels. Zaslavska sprak zich in 1968 openlijk uit tegen de Sovjet-invasie in haar land... en moest na de Spelen van Mexico noodgedwongen haar loopbaan beëindigen... en werd persona non grata. Pas twee decennia later, na de val van de muur, werd ze gerehabiliteerd. Vera Saslavska was 74 jaar. Het weer vrij zonnig, 22 graden op de Wadden, 27 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking, in het zuidoosten mogelijk een bui. Maar er is dan ook zon en dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knopen Del en Beest 4 kilometer file. Daar staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 2 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg.